Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Wit-Rusland gaan demonstranten vandaag naar verwachting weer de straat op. Gisteren werd het onrustig nadat bekend werd dat president Lukashenko 80% van de stemmen had behaald bij de verkiezingen. In Minsk gingen 100.000 mensen de straat op en braken er rellen uit. Antiterrorisme-eenheden grepen met harde hand in. Er werden traangassen en waterkanonnen gebruikt. Enkele stembureaus hebben na de uitslag gezegd dat er eigenlijk een andere uitslag is. En daarin wint oppositiekandidaat Tichanovskaya ruim. Vanochtend wordt de officiële uitslag waarschijnlijk bekendgemaakt. Er zijn gisteren vier mensen overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Bij Egmond aan Zee is nog even gezocht naar een vermiste zwemmer, maar er werd niemand gevonden. Door aflandige wind en stromingen was de zee erg gevaarlijk. In een bedrijfspand in Tilburg woedt al de hele nacht een grote brand. In het pand liggen ledlampen en cosmetica opgeslagen. Er staat nauwelijks wind, dus de rook blijft in de omgeving hangen. De brand is op een industrieterrein ten noordoosten van de stad. En het blussen duurt waarschijnlijk nog uren. Mediaondernemer Jimmy Lai is opnieuw opgepakt in Hongkong. Hij bezit de krant Apple Daily en is kritisch over de macht van China in Hongkong. Lai is opgepakt op basis van de omstreden nieuwe veiligheidswet. Volgens Apple Daily is hij gearresteerd voor het samenspannen met buitenlandse mogendheden. In februari werd hij ook al opgepakt. Toen deed hij mee aan een illegaal protest. Alle bussen en trams in Nederland krijgen kugschermen voor de plek van de chauffeur. Dat betekent dat reizigers weer voorin kunnen instappen, schrijft de Telegraaf. Koepelorganisatie OVNL hoopt dat daarmee de kans op een coronabesmetting kleiner wordt. De schermen worden de komende weken geplaatst. Het weer nog, opnieuw tropisch met 30 tot 36 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Later op de dag is er in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. Vakantie, vakantie, vakantie. Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.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 Uh, uh, give me three gallons of low lead. Can't afford nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. it's a real motherfucker.